Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Frankrijk heeft het dodental van de gekapseisde boot in het kanaal naar beneden bijgesteld. Afhankelijk gingen de Fransen uit van 31 doden, maar het zijn er 27, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De boot met migranten verging de afgelopen middag met vermoedelijk zo'n 30 mensen aan boord. Twee opvarenden zijn levend uit het water gehaald, één persoon is nog vermist. Uit welke landen de migranten afkomstig waren is nog onbekend. In Frankrijk zijn vier vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt... die mogelijk betrokken waren bij de fatale overtocht. De stemming bij de vergadering van het Outbreak Management Team van de afgelopen avond was zorgelijk, zei kinderarts en OMT-lid Karoy Ili in de talkshow Ginek. Hij wilde niet zeggen wat er is besproken in het OMT, maar zei wel dat strenge maatregelen onontkoombaar zijn. Zolang mensen zich niet laten vaccineren of met klachten de deur uitgaan, moeten we wel, zei hij. Ook OMT-lid Ernst Kuipers zat vanavond in een talkshow. Bij Op1 zei hij dat maatregelen als de anderhalve meter afstand... en het dragen van mondkapjes niet meer genoeg zijn. Het aantal coronabesmettingen moet snel naar beneden, vindt Kuipers. Saif Gaddafi mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in Libië van volgende maand. De zoon van oud-dictator Muammar Gaddafi is door de kiescommissie uitgesloten van deelname vanwege eerdere veroordelingen. De 49-jarige Saif Gaddafi zat meer dan vijf jaar in de gevangenis vanwege oorlogsmisdaden tijdens de revolutie tegen het bewind van zijn vader. In 2017 verleende de Libische regering hem gratie. Het internationaal strafhof wil hem vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. Saif Gaddafi kan nog bezwaar aantekenen tegen het besluit van de kiescommissie. Het weer. In het noordwesten kan het licht regenen. Op andere plaatsen blijft het vannacht droog. In Limburg kan het een graadje vriezen.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 je Je weet dat ik jou als de beste, ik ken jou als de beste, I'm in en na. Ah. Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Ah. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou niet alsof het nog steeds een kus in mijn nek. Doe nou niet alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Doe nou net alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. me peleas cosas que imaginas, pero no imaginas que me encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así solo tengo ojos Y tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt Je maakt me compleet en helemaal gek Je raakt me nog steeds, een kust in mijn nek te gusta a ti así.